Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot... maar met individuele potjes. Dat zou gunstiger zijn voor mensen met flexibele banen en korte contracten... en ook eerlijker voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Sinds dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen. Dat zeggen het RIVM en het NIVEL, die onderzoek doen naar de gevolgen van de coronapandemie. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de geheugenproblemen is. De coronamaatregelen kunnen een snellere achteruitgang hebben veroorzaakt bij mensen met beginnende geheugen- en concentratieproblemen. Maar ook de infectie zelf kan die klachten veroorzaken. Volgens de onderzoekers leidt de pandemie mogelijk op aanzienlijke schaal tot snellere veroudering. In Syrië hebben ruim 15 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. De situatie in het land is verder verslechterd door de aardbeving begin dit jaar. Zonder extra geld lopen meer dan 2 miljoen Syriërs over een maand al het risico om zonder geld of voedsel te komen zitten. En schuldhulpverleners kregen vorig jaar meer hulpvragen van mensen met hoge inkomens. Dat zegt de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Onder meer door de inflatie en de energiekosten was het ook voor hogere inkomens moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast waren compensatiemaatregelen van de overheid vooral gericht op mensen met een lager inkomen. Ook vroegen kleine ondernemers en ZZP'ers vaker om hulp. De branchevereniging noemt die stijging zorgelijk. Het weer, het wordt een zonnige dag met hogere temperaturen. In het midden, oosten en zuiden wordt het 22 tot lokaal 25 graden.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 They can lead you on and keep you in a daze. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.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 In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met één collectieve pensioenpot... maar met individuele potjes. Sinds dit jaar melden zich veel meer mensen bij de huisarts met concentratie- en geheugenproblemen. Dat zeggen het RIVM en het NIVEL. De coronamaatregelen kunnen een snellere achteruitgang hebben veroorzaakt bij mensen met beginnende geheugen- en concentratieproblemen. Maar ook de infectie zelf kan die klachten veroorzaken. En in Syrië hebben ruim 15 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. De situatie in het land is verder verslechterd door de aardbeving begin dit jaar. Het weer, zon en in het midden-oosten en zuiden wordt het vandaag 22 tot lokaal 25 graden.